tussen supporters van FC Twente en Werder Bremen. Vanavond spelen die clubs de returnwedstrijd in de Europa League. Vorige week was de eerste wedstrijd in Enschede, daar was het toen ook onrustig. De politie moest de Duitse fans toen naar het stadion begeleiden. In de Amerikaanse staat Florida heeft een orka een begeleidster gedood. Het ongeluk gebeurde in het amusementspark SeaWorld in Orlando. Volgens een ooggetuige pakte de orka de begeleidster van 40 bij haar middel... en sleurde haar mee het water in, waarna ze uiteindelijk verdronk. Volgens lokale media gebeurde het ongeluk vlak voordat er een show zou beginnen. Tientallen toeschouwers zagen het ongeluk gebeuren. Argentinië heeft VN-baas Ban Ki-moon om hulp gevraagd in het conflict met Groot-Brittannië over de Falklandeilanden. De Britten hebben een olieconcern toestemming gegeven om in de buurt van de Falklandeilanden te gaan boren. Argentinië noemt die boringen onrechtmatig, maar volgens Groot-Brittannië staat het platform in Britse wateren. Argentinië wil dat Ban Ki-moon gesprekken met de Britten op gang brengt. De Falklandeilanden horen formeel bij Groot-Brittannië, maar Argentinië beschouwt de eilanden als eigen grondgebied. In 1982 leidde onenigheid over de Falklandeilanden tot een korte oorlog tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Daarbij werden zo'n 900 mensen gedood. De geplande verkoop van het automerk Hammer aan het Chinese bedrijf Tengzong gaat niet door. Dat heeft fabrikant General Motors bekendgemaakt. Volgens GM betekent het afketsen van de verkoop het einde van het verlieslijnende merk Hammer. De reden voor het afblazen van de verkoop is niet bekendgemaakt. Maar volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de deal geblokkeerd. De overname van het merk met benzineslurpende terreinauto's zou indruisen tegen de overheidsplannen om de luchtvervuiling terug te dringen.